Michel Koenen met het NOS-journaal. De drie nieuwe getuigen in het 70 waren zelf niet betrokken bij de bestorming. Dat heeft een van de drie gezegd in het programma 1 op 1 op NPO Radio 1. vanochtend meldde de Volkskrant dat drie oud-officieren claimen... dat de militairen die de gekaapte trein moesten bestormen... de opdracht hadden om de Molukse kapers te doden. Een andere oud-marinier verklaarde dat vorig jaar ook al. De getuige die één op één sprak kwam pas na de kaping in dienst bij de mariniers... maar zegt dat hij en de twee anderen het verhaal meerdere keren hebben gehoord. De vakbonden in Frankrijk willen snel om tafel met Air France... om eh, tot een nieuw akkoord te komen over een loonsverhoging. Na weken van actievoeren zijn nieuwe stakingen voorlopig niet aan de orde. In een verklaring zeggen de bonden dat het vertrek van topman Janiak niets oplost... en van de bonden had het ook niet gehoeven. In het centrum van Rome heeft brand gewoed in een stadsbus. Volgens ooggetuigen was er ook een explosie. Bij de brand raakte één persoon gewond. Het voertuig is volledig uitgebrand. Er staan regelmatig bussen in brand in Rome, komt vaak door gebrekkig onderhoud. Volgens Italiaanse media was die van vandaag de 34ste sinds begin vorig jaar. En de Efteling heeft boze reacties gekregen over een foto die het pretpark op Facebook heeft geplaatst. Op de foto staat een kabouter uit het park met de tekst wanneer de rokjes uit de kast mogen, hashtag ouwe snoepert. En dat leidde tot honderden reacties, waaronder seksistisch, pas niet bij een familiepark. De Efteling zegt dat het nooit iemand had willen kwetsen of beledigen... maar dat het wel graag op een scherpe en prikkelende manier inhaakt op zaken die spelen. Het weer nog veel zon met vanmiddag 25 tot 29 graden. Op de Wadden is het iets koeler. Morgen meer bewolking en alleen in het binnenland wordt het dan nog zomers warm.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 Dit is ZFM. ZFM. See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same room It's naturally. But don't you see, when you're near, I get weak in my knees. we go dancing. There's magic in the air.